Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het Griekse parlement heeft ingestemd met het akkoord met de eurolanden over een nieuw pakket noodleningen. Het parlement in Athene debatteerde gisteravond uren over de bezuinigingen en hervormingen die Griekenland moet doorvoeren in ruil voor Europese noodsteun. De goedkeuring was ook een voorwaarde voor een noodlening van maximaal 7 miljard euro. dat geld is nodig omdat Griekenland anders niet aan zijn financiële verplichtingen kan voldoen. Ruimtevaartorganisatie NASA heeft de eerste scherpe foto van Pluto onthuld. De zonde New Horizons scheerde maandag vlak langs de dwergplaneet. En door de extreem trage dataverbinding waren de scherpste foto's pas gisteren beschikbaar. De wetenschappers van het New Horizons team zijn opgewonden over de beelden die tot nu toe zijn binnengekomen. Onder meer over bergen op Pluto van meer dan drie kilometer hoog. In Rotterdam zijn 13 mensen naar het ziekenhuis gebracht met koolmonoxidevergiftiging. In een woonhuis stond een stroomaggregaat te draaien. De bewoners en die van een aantal omliggende woningen werden door ambulancepersoneel gecontroleerd en 13 van hen bleken een verhoogde concentratie koolmonoxide in hun bloed te hebben. In Frankrijk zijn vier mensen gearresteerd die van plan zouden zijn geweest aanslagen te plegen op militaire doelen. De vier zijn tussen 16 en 23 jaar en zouden in contact zijn geweest met bekende Franse jihadisten die op dit moment in de gevangenis zitten. Eerder zei president Hollande dat deze week in Frankrijk verschillende terreuraanslagen zijn vereideld. Feyenoord-middenvelder Jordi Klaasie vertrekt naar Southampton. De Engelse club heeft daarover een akkoord bereikt met Feyenoord. Klaasie tekent een contract voor vijf jaar bij de club van trainer Ronald Koeman. Feyenoord krijgt naar verluid 10 tot 12 miljoen euro voor Jordi Klaasie. Het weer, vanochtend vooral in het noorden nog veel wolkenvelden. Elders geregeld zon, vanmiddag overal zonnig en weinig wind. In het noorden wordt het 20 tot 22 graden.